Per leerling komt er dit jaar 1500 euro bij, volgend jaar loopt dat op naar 3000. GroenLinks-voorzitter Marjolein Meijer en Tweede Kamerlid Rick Grashof stappen op. Ze erkennen dat ze hebben gelogen over wanneer ze een relatie kregen. Vorige week meldden ze aan de partij dat ze ongeveer een jaar een relatie hebben... maar later bleek dat ze al sinds eind 2016 samen waren. De twee erkennen dat ze niet de hele waarheid hebben verteld... en de partij spreekt van een vertrouwensbreuk. In de nieuwste peilingwijzer is GroenLinks voor het eerst de tweede partij van het land. Maar het verschil in zetels met de grootste partij de VVD is wel groot. De VVD komt volgens de peiling op 27 tot 31 zetels, GroenLinks op 17 tot 19. Bij de laatste Kamerverkiezingen vorig jaar boekte GroenLinks al een flinke winst en die groei lijkt zich door te zetten. Kinderen en hun ouders hebben in asielzoekerscentra te weinig privacy. Dat staat in een onderzoek in opdracht van onder meer het COA, UNICEF en Defence for Children. Er werd gesproken met meer dan 200 kinderen en bijna 80 ouders in 10 AZC's. Vooral in gezinslocaties wordt privacy gemist. Professionals lopen bijvoorbeeld vaak binnen zonder te kloppen. In Guatemala is de vulkaan Fuego opnieuw uitgebarsten. Intussen is het dodental als gevolg van de uitbarsting opgelopen tot 72. Toen werden dolpen, zondag werden dorpen bedolven onder as, vulkanisch gesteente en modder omdat de lava zo snel stroomde, konden veel mensen niet op tijd wegkomen. De autoriteiten hebben vanwege de nieuwe uitbarsting opgeroepen tot meer evacuaties. Het weer is vrij helder en er gaat of 12. Later vandaag loopt de temperatuur op van 22 graden aan zee tot 28 land in maart. De zon schijnt volop.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 find the key without you, and now. you'll hear you making that sound, taking me down. mighty high. You cannot see the top unless you fly. And there's a here, a proven ground. There ain't nowhere to go if you hang around.